Zes uur. Dit is Renate Evers met het... 6 miljoen inwoners van Sierra Leone mogen de straat weer op. Het leven in Sierra Leone heeft drie dagen stilgelegen om huis aan huis te controleren of mensen besmet zijn met ebola. Hulpverleners hebben 92 lichamen weggehaald en bij 56 mensen de ziekte vastgesteld. In totaal is zo'n 75% van alle huishoudens bezocht. Een boot met vluchtelingen is voor de kust van Libië gezonken. De Italiaanse kustwacht zegt dat 55 migranten levend uit het water zijn gehaald. Tientallen mensen worden nog vermist. De rubberboot zonk zo'n 50 kilometer uit de kust van Oost-Libië. Met een satelliettelefoon werd een noodsignaal verstuurd. Elk jaar proberen tienduizenden vluchtelingen in gammele bootjes Europa te bereiken. Regisseur en filmproducent George Sluizer is overleden. Zijn grote doorbraak als regisseur kwam in 1988 met de film Spoorloos. Hij kreeg een gouden kou voor deze verfilming van het boek Het Gouden Ei van Tim Krabbe. Sluizer was ook de laatste regisseur die met River Phoenix werkte in de film Dark Blood. George Sluizer is 82 jaar geworden. De man die vrijdag het Witte Huis binnendrong omdat hij met de president wilde praten is een Irak-veteraan. Volgens zijn familie leidt de oud-militair aan een posttraumatisch stresssyndroom en heeft hij behandeling nodig. Toen de man van 42 het Witte Huis binnendrong waren president Obama en zijn gezin niet thuis. Het incident riep vragen op over de beveiliging van het Witte Huis. De Amerikaanse ruimtesonde Maven is na een reis van 10 maanden aangekomen bij Mars. De zonde is in een baan rond de rode planeet gebracht, meldt NASA. Maven gaat onderzoeken waar het water op Mars is gebleven. De missie duurt een jaar en kost een kleine 700 miljoen dollar. Het weer in het noordoosten kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het droog. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt 17 graden en staat een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dit was het. En... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Vanwege asfalteringswerkzaamheden is de A10 ring Amsterdam-West richting Utrecht nog afgesloten bij knopende Nieuwe Meer.